4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De subsidiepot voor de aanschaf van een elektrische auto is waarschijnlijk binnen een paar maanden leeg. Particulieren kunnen de subsidie sinds gisteren aanvragen. Voor een nieuwe elektrische auto is dat 4000 euro en voor een tweedehands 2000. Vooral de pot voor nieuwe elektrische auto's gaat hard. Het bedrag is in één dag bijna gehalveerd. In totaal is er dit jaar ruim 17 miljoen euro beschikbaar... wat neerkomt op 2500 nieuwe en 3600 gebruikte auto's. De subsidie geldt voor auto's die vanaf begin juni zijn gekocht. De Amerikaan James B. moet 2,5 jaar de cel in... voor het ontvoeren en misbruiken van een meisje van 12 in Rotterdam. Vorig jaar werd voor haar een Amber Alert verstuurd. Daarna werd ze samen met de man van 50 in een hotel in Rotterdam gevonden door de politie. De twee kwamen in contact via de chat van een online game. De straf van 2,5 jaar valt relatief laag uit... omdat de man terminaal ziek is. De politie heeft de afgelopen tijd meer dan 100 verdachten opgepakt in Nederland... na het onderscheppen van hun geheime chatverkeer. Meer dan 20 miljoen berichten die criminelen elkaar stuurden... zijn in handen van de politie, die deels live kon meelezen. Dat hebben de Nederlandse en Franse opsporingsdiensten bekendgemaakt. Ze spreken van een aardschok voor de georganiseerde misdaad. Door live mee te lezen zijn tientallen liquidaties, ontvoeringen en schietpartijen voorkomen, zegt de politie. De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater wordt in 2022 verlaagd. Nu mag er maximaal 10 microgram in een liter water zitten. Op advies van de Gezondheidsraad maakt het kabinet daar 5 microgram van. In dat advies stond dat lood in Leidingen schadelijker is voor de gezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Naar schatting zijn er nog altijd tussen de 100.000 en 200.000 oude woningen met loden leidingen. Het weer verspreidt vallen pittige buien, vooral in het zuiden. Vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon en wolken en het blijft op een enkele bui na droog. Het kwik stijgt naar 19 tot 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 said. job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.